Hartelijk welkom in de show. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. En ik heb weer tassen vol met muziek meegenomen en daaruit ga ik weer een selectie maken. Ook komt Theo Verriet weer eh, voor de microfoon met zijn blabla blog. En ik ben benieuwd of hij vandaag weer een ergernis heeft. Rob heb ik straks ook weer aan de telefoon over zijn platenkeuze met een tip van de sluier en de fabuleuze platenkeuze in het tweede uur. En ook heb ik weer een recept via de e-mail binnengekregen. En daar vertel ik rond kwart voor vier alles over. Intussen heb ik wel eh, de eerste plaat van Donderslag scherp gezet. Die is van Joe Cocker en die heet Summer in the City. I'm naked and dirty and gritty.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 Het is zomer op je radio hier bij Radio 501. Hier in Donderslag. Nu gaan we luisteren naar Adele, Somebody Like You. Nee, Someone Like You van de laatste cd. I heard that you settled down, that you found a girl and your married now.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 Who would have known how? telefoon heb ik Rob Ricard. Rob, goedemiddag. Ik bel je voor een tipje van de sluier. Goedemiddag. Eh, straks natuurlijk de platenkeuze om half bier. En eh, ik wil weer een eh, tipje van de sluier. Dus kijken of we eruit kunnen komen. Het, als je de vorige keer ook geluisterd hebt. Ja, dat heb ik. En je hebt de keer daarvoor ook geluisterd. Dat heb ik ook. Dan ligt de keuze van deze week ja, als het ware in het verlengde van de keuzes van vorige week en de week daarvoor. Um, ja. En dat geldt op meerdere gebieden. Op meerdere gebieden. En eh, welke meerdere gebieden moet ik dan zien? Muziek natuurlijk? Ja, zowel als het ene gebied als ook het andere gebied. <laughs> ja, wat is het andere gebied? Muziek, nou, muziek is het ene gebied, lijkt mij. Het is, het, het, het, het, het, het, het genre muziek ja. En ook het, de tijd waarin het eh, opgenomen is. Oh, ze zijn naar dezelfde Tijdperk. decennium, ja? Ja, en ook eh, dezelfde omstandigheden. Een beetje last van... Uh, ja, Kan we nou krijgen? Hoest. Hoest, ja. Ehm, dezelfde omstandigheden. Nou, ja. Ja, meer ga ik niet zeggen. Want dan moet ik toch veel <coughs> hoesten. Oh, is dat zo? Houden we dat? Ik hoop dat het straks over is. Ik ga mijn, mijn, eh, wat vocht tot me nemen. Neem een hoestenblikje. Ja. Dat is, beter. Een zuigersnoepje. ja. Moet je luisteren, wij gaan er even over nadenken. Eh, dan hoor ik straks om half bier. Ja. Ga ik nou een plaatje draaien. Ken jij de Sendico's nog van vroeger? Tuurlijk. Met Hans Vermeulen? Ja. Nou, ik heb hier Summer Train. Oh, leuk. Tot straks. Hoi. Hoi. Met Train van de Sandy Coast. Ook alweer van jaren geleden. Maar nog steeds even mooi. En Rob Ricard kende hem ook nog van die tijd. Heb ik een primeur voor Radio 501. Ja, een, echt een radio primeur. Op 5 september aanstaande komt namelijk de nieuwe cd uit van Buddy Willington. En wij hebben hier bij Radio 501, hier in Donderslag... hebben wij namelijk al een radio, een special radio airplay copy. En Billy Winnington eh, hoor je nu op de achtergrond al spelen. En van zijn nieuwe cd eh, heb ik Back When The Bino Was Boss. saw the blues as a gift. It was back when the Vito was boss. We were just trying to get our point across. Paying the price no matter what the cost. Back when the Vito was boss. was grooving in style at the far left end of your age. voor degenen die het nog niet weten, de Bino, dat was namelijk Eric Clapton in de tijd met de Blues Breakers en John Mayall van het bekende Bino-album. En daar refereert eh, Buddy Willington naar. Dit is Lenny Graffits. Het nummer heet Always on the Run. Lenny Graffits. Always on the run, Mama Set. En ja, je moet niet vergeten, het is zomer op jouw radio, hier bij Radio 501. Hier in Donderslag op de Radio 501 daverende donderdag. We zijn vandaag tot 24 uur, tot middernacht. En het blijft gewoon lekker zomeren. We gaan het rustiger aan doen. Coco Montoya. Het nummer dat heet Good Days, Bad Days. Everybody wants to know how I get along in these dark days since you've been gone. Sometimes I'm fine, sometimes I'm dying, stumbling through one step at a time. I have sun make up my mind. Today's the day I'll leave the past all behind. I'm alright till sundown again. Then I'm right back where I've always Even voor de liefhebbers onder ons. Coco Montoya die speelt met een eh, Fender Stratocaster, maar wel een rechtshandige. En hij speelt linkshandig. Dus de snaren zitten gewoon op zijn kop. En heeft alle akkoorden omgegooid. Klinkt erg mooi. Dit is Dave Berry's This Strange Effect. Got this strange. 30 juni 2011. Waarom? De man die in Alphen moordend door een winkelcentrum liep, was een bekende van de politie. De moordenaar van Pim Fortuyn was een bekende van de politie. De moord op Theo van Gogh werd gepleegd door een bekende van de politie. Waarom wordt politiepersoneel niet beter gescreend? Als ik criminele vriendjes zou hebben, kwam ik er bij die bank waar ik werk echt niet in. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. We gaan weer naar Nederland toe. Nieuwste plaat van Anouk. En eh, daar staan een heleboel eh, vervelende dingen op die zij in een plaat heeft verwerkt. Uh, het nummer heet Down and Dirty. down and dirty, baby. Don't you ask me how I know and why it's time for you to go. Cause you should've known better before you were geeky getting down and dirty, baby.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 Dit is Ingrid. Eh, binnengekomen. En eh, dat is via de e-mail gegaan. Eh, Joke die meldt, we zijn het afgelopen weekend naar ons zomerhuis geweest in de Duinen. We hebben weer eens heerlijk ouderwets naakt kunnen rondlopen. We moesten ons voldoende en goed insmeren, want voor je het in de gaten had, kun je niet meer zitten. nog een berichtje van Marcel. van het weekend zijn we naar het Park Pop geweest in Den Haag. Het was erg druk, mooi weer en Jamie Cullum was geweldig. Heb je ook een zomerberichtje? Stuur het dan naar 501rvd.gmail.com. In de tweede uur doen we nog een paar berichtjes. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. We gaan eventjes terug in de tijd naar 1998, nee, 1969. Toen mijn grote zus nog klein was. Pieter Starset, Where Do You Go To, My Lovely.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 Cause I can look inside your head. En dan doet eh, zich nog een mooi verhaal voor over dit nummer. Degene die accordeon speelt, dat was een straatmuzikant. Die hebben ze van de straat gehaald en gevraagd of hij wat in wilde spelen. Daarna is hij weggegaan, heeft wat geld gekregen en ze hebben hem daarna nooit meer kunnen traceren. Hoe hij heet en wie hij was, dat weet dus helemaal niemand. Maar wel erg mooi. Dit is speciaal voor Bert. Eh, de Rolling Stones. En dit komt van uh, eh, 40 Licks. En het nummer heet Under Thump uit 1966. Nog uit de tijd dat de Rolling Stones op hun hoogtepunt waren qua nummers, eigen geschreven songs. Prachtig mooi. En eh, later vond ik het iets minder worden, maar dit is toch wel de glorietijd geweest. De jaren 60 met Rolling Stones. Uh, in the Pen vind ik altijd heerlijk om te laten horen. Het komt uit Australië en Flash in the Pen die hebben toch heel veel platen gemaakt... waarvan niet alles heel erg bekend is. Maar deze volgens mij wel. Het nummer heet Waiting for a Train. is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van JT Nero en heet Grey Ghost. En natuurlijk wordt ook aanstaande vrijdagavond om 10 uur de nieuwe Radio 501 plaat voor je overgekozen in de Arwin en Johnny Show.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 Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de brandveiligheidstest op watdoejijbijbrand.nl. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Oh, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. We're not people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the people sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. gepasseerd. We zijn op de helft, eh, mensen. Ja, we zijn op de helft van Donderslag. En je luistert nog steeds naar deze Donderslag, anders had je dit niet gehoord. En dit allemaal op deze Radio 501 Daverende Donderdag. En we zijn op weg naar bieruur. Maar we hebben nog tijd voor de donderlist, de plaatkeuze van Rob en een nieuw recept in Wat gaan we eten? En mijn tassen zijn ook nog niet leeg. Ik heb nog genoeg muziek in mijn tassen. Ik startte dit uur met eh, In the Summertime van Mango Jerry. En ik heb nu uit die tas gehaald Westlife met Uptown Girl. 501. Daverende donderdag. De Gibson Brothers, Cuba. Vandaag is de hele dag de donderdisc erg zomers tot 24 uur aan toe, oftewel Spooky Night. Radio 5 alleen Daverende Donderdag, dit is Donderslag. We gaan naar de nieuwe cd van Ben Sonders. Het nummer heet All Over. It's all on when she walks in the room and op Radio 5 Lijn Donderslag. We gaan naar een eh, oude donderdis van een aantal weken geleden. Van eh, Fab Saperi featuring Jonathan Molina en het heet Listen Up. nog een paar eh, zomerberichten die per e-mail zijn binnengekomen. Eh, Michael schrijft, Parkpop was van het weekend kei goed. Vet mooi weer en veel goede muziek. Jamie Cullum vond ik gaaf en ook de Nederlandse bands Go Back to the Zoo, Direct en Tim Knol. Ook een berichtje van Paul. Eh, feestje gehad, heb gebarbecued met familie en vrienden. Er is aardig wat drank en vlees doorheen gegaan. En een laatste berichtje komt van Els. Zondag heerlijk gefietst door de bossen. We hadden de fiets mee op de trekhaak. Maandag heb ik in de schaduw van de boom zitten lezen. Eindelijk zomer. Dat eh, waren ze weer. Heb je ook een eh, zomerberichtje? Stuur die dan naar 501rvd.gmail.com Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Guns Roses, A Sweet eh, Child of Mine. Eh, we gaan weer eventjes eh, terug naar Buddy Willington. Daar heb ik dus die speciale Airplay kopie voor binnengekregen. 5 september komt hij uit. Hier is Fender Champ van zijn nieuwste album. Doing a back and boogie in a cowboy E. I had a fender jam. Some black diamond strings and a Naga hide vest. Anticipating stardom at the school stage ramp. Finally getting a shot at being a fender champ. that said forget the macho stuff and learn how to play your guitar. Well, that's all well and good, but somebody should run the spotlight and tend the bar, tend the Butch twin. Professor Member and the Ventures burning a midnight lamp. Pray the Lord to let me be a Fender champ. In Copenhagen it's cold, in London it's damp. The promoter buys the postcards, but you buy the stamps. One town you're a treasure, the next you're a tramp. Too late to turn back from being offended, champ. van Rob Het is inmiddels rond half bier. Nog een half uurtje te gaan tot uur En dan hebben we altijd weer aan de telefoon Rob met zijn vadeleuze plaatkeuze. en hij heeft al een tip van de sluier gedaan in het eerste uur. We hebben erover eens na zitten denken. We zijn er niet echt uitgekomen hier met het redactieteam. Maar daar gaat uh, nu alles over vertellen. Rob, welkom terug. Ja, dankjewel. De, pla de plaatkeuze. Ik heb een eh, keelsnoepje tot me genomen. Oh, nou, dat is eh, prima lijkt mij. Ik ging niet over het hoefde. Nee, dat lukte niet? Ik heb geen tipje van de sluier gedaan. Ik heb een tipje opgelicht. Ja, dat is waar. Nou, en, eh, eh, in, in, in, opgeheven, hè? opgelicht, dat zou ook kunnen zijn dat ik iemand belazerd heb, maar dat heb ik niet. Dat heb je niet, nee, nee. Opgeheven. Nee, dan is het weer dat je er klaar mee bent. Opgeheven. Ja, nee, nee. Ehm, opgetild. Opgetild, oké. En ehm, ja, dat is dus nu gebeurt, om eh, even over tweeën. Eh, nu gaat het om de werkelijke platenkeuze van eh, vandaag. Nou ja, goed, het, was, het is weer een live nummer. Ja? Oh ja, live. Ja, daar was je mee bezig. Ja, want ik, ja, ik was nog steeds alles aan het digitaliseren. Ja. En de, de, LP die ik gedigitaliseerd heb is wel redelijk recent, uit 2009. Ja. Die heet namelijk de Live Anthology Live Anthology, ja. Maar ja, dat kan nog van iedereen zijn, hè? Ja, ik zit net in denk Live Anthology, maar ja, dat, eh, dat zegt niet. Ja, het zegt wel iets als je de naam van de band ook weet. Ja, Tom Petty en de Heartbreakers. Tom Petty en de Heartbreakers of de Tom Petty en de Heartbreakers? Dat mag je ook zeggen. Ja, maar als je zegt Tom Petty en de Heartbreakers, dan wil dat zeggen dat je het schrijft met H-A-R-D en dan Breakers. En als je zegt Tom Petty en de Heartbreakers, dan schrijf je dat met de H-E-A-R-T. Het is H-E-A. Ja, dat snap ik. Eh, nou, dit was even een taalkundig eh, grapje. Ja, nou, de, dus de LP was uit 2009, eh, maar het nummer zelf is, was een van de eerste nummers van Tom Petty. Ja. waar hij ook wel een beetje bekend mee geworden is. Hij is begeleidingsband geweest ook van Bob Dylan, hè? Ja, daarom zeg ik, hè. Bob Dylan de, en de Birds, ligt allemaal een beetje in het, in het verlengde. Daar ligt een beetje de connectie, zeg maar. Ja. En eh, Tom Petty en Heartbreakers, dat, eh, dat is een live anthology, zeg jij. En daar staat allemaal stukken op van live eh, concerten. Allemaal concerten, maar het is wel allemaal verschillende concerten. Verschillende concerten, maar is dat een hele box met een, ja. een zootje cd's erin of zo? Ja, het is een box met vier cd's en er is ook nog een super deluxe versie uit. Er zitten nog twee extra cd's in. Oh, dus je hebt niet een, eh, een plaat nu gedigitaliseerd nee, ik heb de gewone, de gewone standaard cd. Oké, okay, want jij was er mee bezig hè, die platen te digitaliseren. Ja, maar platen, ik heb vinylplaten en ik heb ook cd-platen. Ja, die hoef je niet te digitaliseren, die zijn wel. die moet ik, ja, die, ja, maar die moet ik wel op mp3 zetten natuurlijk. Oh, ja, ja. Om ze op mijn uh, voor die, voor die, te kunnen spelen. Ja, dat is waar. Ehm, nou ja, um, Tom Petty en hardbrekers komen geloof ik ook uit het oosten van eh, Amerika vandaan. Hè? Dus eh, Californië en omstreken, dacht ik. Of niet? Ja, ik weet het niet, eerlijk <coughs> gezegd. Nou, trouwens, Bob Dylan komt daar eh, volgens mij niet vandaan, hoor. Van origine. E-, eerlijk gezegd weet ik niet waar ze vandaan komen. Nou, ik dacht dat... nee, nou, Amerika. Ik zeg het oosten, het is het westen, bedoel ik. Het westen van Amerika. Ja. Dus Californië. Maar goed, ehm, misschien leuk om gewoon de plaat officieel te gaan aankondigen, Rob. Ja, Zit je nou eh, met de snoepje in je mond? Ik zit met het snoepje nog, hè, anders kan, ga ik dwars door de aankondiging hoesten. Dat kan niet. Ik hoor dat eh, in je mond rammelen, ja. Dat hoor ik. <laughs> ja, ja, misschien is hoesten wel beter zelfs. Nou ja, nee, nee, nee, nee. Dit, eh, dit is beter dan hoesten. Ehm, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Ga de mensen eventjes blijd maken met een plaat van Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, nou, daar komt hij dus. Tom Petty en de Heartbreakers Oorspronkelijk uit 1979 van het album Damn the Torpedoes, maar nu een eh, uitvoering van de LP Live Anthology opgenomen in de eh, Hammersmith Odeon Londen in Engeland. Here Comes My Girl. Oké, bedankt. Tot de volgende week. Hoi. Hoi. to seems so hopeless. Yeah, I ain't really sure, but it seems I remember the good times are just a little bit more in focus. Dat was de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. Trompet in Heartbreakers live. Hier in Donderslag, Radio 501 tijdens de Radio 501 daverende donderdag. We gaan naar 1961. Daar treffen we Joey D en de Starlighters. En het nummer heet Peppermint Twist, part 1. but we zingen zo'n titel, Peppermint Twist. Dat was in de jaren 60 zo. Dat was de gekste dingen. Als er maar iets met twist of dans te maken had. dan werd er van alles aangeplakt. Uh, dit is van het nieuwste album Days van Tim Knol. Het heet Gonna Get There. far uur om, maar ik begin behoorlijk honger te krijgen. En dan gaan we denk ik over eten praten. Het eten eerst Raffiners een recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet Sipone witlof, vrij. Al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat? En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag eten we spiezen van varkenshaas in mosterdmarinade. Het is een barbecuegerecht en tevens een hoofdgerecht. Het is ingestuurd door Jan-Willem Jansen uit Dordrecht. De volgende ingrediënten hebben we daarvoor nodig. twee varkenshaasjes aan 300 gram. twee eetlepels olijfolie. drie eetlepels Zaanse mosterd, 2 eetlepels of vloeibare honing, 1 eetlepel appelsiderazijn, 2 teentjes knoflook geperst en 1 theelepel chilipoeder. En als materialen hebben we de barbecue nodig en dubbele satépennen. We moeten eerst het nodige voorbereiden. De varkenshaasjes snijden we in plakken van 2 cm dik. In een schaal kloppen we een marinade van olie, mosterd, honing, azijn, knoflook en chilipoeder. Hierdoorheen scheppen we de plakjes varkenshaas. We dekken daarna de schaal af en laten de varkenshaas in de koelkast ongeveer 1 uur marineren. Dan zijn we aangekomen bij de bereiding. We gaan de varkenshaasjes in de lengte op de spiezen steken. De spiezen leggen we op een goed ingevet rooster op de barbecue en we grillen ze aan elke kant ongeveer 7 minuten. Als het vlees gaar is, dan bestrooien we het met zout en peper. Je kunt dit vlees lekker eten met warme zwarme broodjes, gegrilde maiskolven en komkommersalade. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. ik sta dan net op de tramhalte. Zo. Stopt er zo'n open auto naast me met twee Belgen erin. Zo. Voor het stoplicht. Jezus, Zegt die ene Belg, het is groen. Zegt die ander, een kikker. Precies, precies. Precies. Jason Mraz. Am Jongens. was me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I is that I take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, your. free find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, love, love, love.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 Hammond maakte orgels. Van oorsprong is een Hammond-orgel een zogeheten toonwielorgel. Dat geeft hem zijn kenmerkende geluid. En dat ontstaat doordat ronddraaiende gekerfde toonwielen een puls opwekken in een magneet met een spoeltje. De Amerikaanse firma Hammond ontwikkelde het orgel ooit als een handzaam en goedkoop alternatief voor het kerkorgel. Dat is ook de reden waarom het hammond er nogal gereformeerd uitziet. Dat zie je dus aan de pootjes die mooi gedraaid zijn en van eikhout of welk hout dan ook. Eh, het hammond werd populair in de kerk en drong in de loop der tijd door in gospel, jazz, blues en popmuziek. Het bekendste oudste hammond is de B3. En dit orgel wordt bij voorkeur bespeeld in combinatie met een buizenversterker van het fameuze merk Leslie. Daarin zitten twee ronddraaiende horens die het geluid de ruimte inslingeren. Hammond is in 1991 overgenomen door Suzuki. Er worden geen toonwielorgels meer gemaakt. Dat komt doordat het principe is verouderd en het is te arbeidsintensief geworden. Daarbij komt ook nog het gewicht. Een B3 weegt namelijk zo'n 150 kilo. Nu worden alleen nog digitale orgels gemaakt en die zijn veel lichter van gewicht en goed in staat om het hemmend geluid te produceren. Uit Den Haag komt Sven Vigé van de groep Sven Hammond Soul. Hij heeft blijvende rugklachten overgehouden aan het sjouwen van zijn Hammond-orgel. Bij eh, live optredens gebruikt hij de digitale versie en bij plaatopname bespeelt hij zijn oude hemmend. Genoeg verteld nu, we gaan luisteren hoe zijn orgel klinkt. Hier is Sven Hammond Soul. <laughs> donderslag op donderdag. Hey, oh, Donder hemel! Donderslag! Yeah! Rogier, bedankt! <laughs> Rogier, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja zijn aangekomen bij de bierpomp. Het is bieruur, of bijna bieruur. En dan gaan we donderslag weer afsluiten en gaan we overschakelen naar Studio de Koepoort. En daar staan mijn collega's al in de rij om hun programma te doen. Ik eh, ga zo even alle cd's weer opruimen hier in Studio 11. En ik ga Studio 11 afsluiten. Mocht je mij nog wat willen vertellen, dan kan dat. Ik ben de hele week bereikbaar via e-mail 5 rvdgmailcom ook kun je me bereiken via Hives, Twitter en Facebook onder de naam RVD 501. Eh, de zomer is al negen dagen bezig en daar wil ik mijn programma ook wat meer aandacht aan besteden met jullie steun natuurlijk. Als jullie iets willen vertellen over de zomer of zomervakantie of over een zomerplaat, dan kun je mij e-mailen. Stuur je bericht naar 501rvd.gmail.com. Heb je e-mail van Radio 501, stuur die dan naar studio.radio501.nl Tijd om eh, te dankpraten nu. Het Radio 501 team bedankt. Eh, Rob Rikaar en Theo Vriet weer bedankt. En ook mijn redactieteam Anna Heen, uh, eh, Fred en Jan ook bedankt. Ik jullie thuis ook allemaal bedankt voor het luisteren. En de volgende week ben ik weer met een goed nieuwe donderslag. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. En dan nu weer de wekelijkse weekspreek. Ben je zo sterk of ruik je alleen maar zo?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 Geen spijt Just like Yesterday. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.